Komt hier met z'n allen.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 nat genoeg. Is everybody happy? Dank u. <laughs> ik denk dat jullie voor de helft niet begrijpen hoe trots ik ben dat ik vanavond hier zo'n volle zaal in mijn eigen stadje. in meen ik echt Bedankt. Grote klasse.